Dat is vanwege het broedseizoen. Vanaf september gaat het afschot weer verder. De totale populatie moet uitkomen rond de 490. Flevoland besloot vorig jaar het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen... omdat de populatie te groot was geworden. Een F-16 die in januari aanzienlijke schade opliep tijdens een oefening boven Vlieland... blijkt geraakt te zijn door eigen munitie. Zeker één patroon richtte schade aan aan de beplating van het toestel. Ook kwamen er delen van de munitie in de motor terecht. Het lukte de piloot om de straaljager veilig te laten landen. De inspectie Veiligheid Defensie onderzoekt hoe het toestel zichzelf heeft kunnen beschieten. Het kan zijn dat de Britten toch mee moeten doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. Brexit-minister Barclay zei vanmiddag in het Lagerhuis dat hij dat niet kan uitsluiten. Gisteravond nam het parlement een wetsvoorstel aan dat premier dwingt, meedwingt om het uitstel te vragen bij de Europese Unie. Het wil zo voorkomen dat het op 12 april de Unie moet verlaten zonder deal. Maar dat uitstel kan er dus toe leiden dat Groot-Brittannië mee moet doen aan de Europese verkiezingen. Als EU-lid is het land verplicht die te organiseren. De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines dat vorige maand neerstortte... hebben geen fouten gemaakt, dat blijkt uit onderzoek naar de rampvlucht. Volgens de Ethiopische minister van Transport deden de piloten alles volgens de procedures... maar kregen ze het toestel niet meer onder controle... toen de neus van de Boeing steeds naar beneden dook. Ze probeerden keer op keer om de fouten te verhelpen... en deden dat volgens de instructies, al dus de minister. Het weer in het oosten en noordoosten regent het van tijd tot tijd. Richting het zuidwesten breekt vaker de zon door. Het is 9 tot 11 graden. Morgen is het vrij zonnig in een groot deel van het land. Het wordt dan 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat op de A8, Amsterdam richting Zaandam... tussen knoop het Koenplein en Zaandijk... vierde met 10 minuten vertraging.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 We hebben gelukkig nog een heel uur te gaan. En dan gaan we zo meteen mee beginnen met de Guess Who. En daarna de Doobie Brothers. Wat je noemt een Amerikaanse opening. Ik heb het even nagekeken, dat is geen schaakopening. Dat is dus gewoon een muzikale opening. Veel plezier het komende uur, ook met Elvis Presley... en met de favoriete LP van de week, From the Cradle. Captain and Me was dit Doobie Brothers en eh, China Grove uit 1973. En we begonnen met eh, The Guess Who uit 70 met American Woman. En de derde plaat is wat rustiger van aard en dat is ook in dit uur zo. Uit 1957 een grote hit voor Demi Reynolds. Hier is Tammy. Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl hooty hoos to the dove. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Does my lover feel what I feel when he comes near? that he Jack. 60 jaar oud, dit nummer Tammy van Debbie Reynolds. Het volgende nummer is wat nieuwer, komt uit 1989. Hier is eh, Soul to Soul en Back to Life. Dr. met Back to Life, However Do You Want Me. We kennen allemaal natuurlijk nog wel These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. Maar weten we ook nog wat de opvolger was? Dan nu, dat is deze. opvolger van These Boots Are Made For Walking. Dat was How Does That Grab You Darling. En dat was Nancy Sinatra. En dit is Cliff Richard. challenge Richard and Shadows en Bachelor Boy. En dat kwam uit het jaar 1963. Eh, de, 1962 eh, moet ik trouwens zeggen. De volgende twee komen uit 1964 en dat is de single van Elvis. De A-kant Viva Las Vegas, de titelsong van zijn film. En de B-kant What I Say. Hier is Elvis. bright light city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Now, even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! fever. Las Vegas with your neon flashing and your one arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun if it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva! love you, daddy, all night long. All right. Hey, hey. all right See the girl with the diamond ring. She knows how to shake her thing. All right. was de allereerste plaat die ooit gedraaid werd op de eh, piratenzender Radio Noordzee. Mozart's Symfonie nummer 40 van Waldo de los Rios. We gaan nu luisteren naar een track van het album The Friends of Mr. Cairo. En dat is van John Evangelis. Hier heb je I'll Find My Way Home. you ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did Van het album The Friends of Mr. Cairo waren dit John Evangelist en I'll Find My Way Home. En als het goed is, als het gaat lukken, dan eh, horen we de namen van John en Evangelist nog een keer. Maar dan na de favoriete LP. Daar zijn we nu aan toe. De favoriete LP komt uit 1994 en heet From the Cradle van Eric Clapton. We draaien drie nummers achter elkaar en straks hoor je welke titels het waren. You to hand your way. From the Cradle van Eric Clapton uit 1994. We hebben achtereenvolgens gehoord Blues Before Sunrise, Motherless Child en It Hurts Me Too. Volgende week weer een favoriet LP. Ik kan alleen nu nog niet zeggen welke dat gaat worden. Voordat we eh, Eric eh, gingen draaien hadden we een nummer van John Van Vangelis. En die namen komen weer voorbij, want zij hebben het volgende nummer geschreven... en ook als eerste uitgebracht, maar de grote hit was voor Donna Summer. State of Independence. uitvoering van Donna Summer en State of Independence. En dan zijn we alweer toe aan de allerlaatste plaat van eh, vandaag. En die komt van eh, Andy Williams. Hier is Canadian Sunset. care. Canada. Eh, Andy Williams en Canadian Sunset uit 1956. En daarmee meteen de oudste plaat van dit programma. Eh, twee uur lang eh, hebben we de, de non-stop. Want Hans is er niet. Misschien volgende week weer. In ieder geval een fijn weekend. Dat wel, want het wordt zonnig.